met het NWS-journaal. Van de 14 mensen die zijn opgepakt bij de rellen in Geldermalsen... blijven er acht langer in de cel. Twee van hen zijn minderjarig. Het OM laat weten dat de acht verdacht worden van openlijke geweldpleging. De zes personen die nu vrijkomen worden verdacht van minder ernstige feiten... zoals belediging van een agent. Er hebben zich nog geen railschoppers gemeld die wel op camerabeelden staan... maar niet werden aangehouden. De rellen braken woensdagavond uit toen een raadsvergadering over een asielzoekerscentrum in Geldermalsen aan de gang was. Wielerorganisatie ASO haalt de eigen koersen van de agenda af van de internationale wielerunie UCI. Ze doen dat omdat ze vinden dat veel wedstrijden van de twee organisaties elkaar nu overlappen. Door ze los van elkaar in te plannen kunnen rondes de beste renners binnenhalen. De ASO wil vanaf 2017 daarom ook een aparte status voor de belangrijkste koersen die ze organiseert de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje. Bart van Nu, de verdachte van de moord op Els Borst... is in België bij verstek veroordeeld tot acht maanden cel. Van u werd in oktober 2013, kort voor de dood van de D66-politica... opgepakt voor de Israëlische ambassade in Brussel... met messen en een kogelhuls op zak. Hij verliet daarna een Belgische psychiatrische inrichting... voordat de gedwongen opname was afgelopen. Van U zit nu vast in de psychiatrische gevangenis in Scheveningen. De uitbraak van de Klebsiella-darmbacterie in het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch lijkt onder controle. Er zijn geen nieuwe patiënten met de bacterie gevonden. Vanwege de uitbraak was er sinds vorige week een opnamestop op verschillende afdelingen. Vier afdelingen zijn schoongemaakt en mogen vandaag weer open. De darmbacterie Klebsiella kan bij verzwakte mensen ontstekingen veroorzaken... en is ongevoelig voor de meeste antibiotica. Het weer, het is droog en vanuit het westen wat zon. Het eh, is een graad of 12 vandaag. Morgen en zondag wisselend bewolkt en meestal droog. Met 11 tot 13 graden blijft het erg zacht.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 En volgens mij eh, begint het best wel drukker en drukker en drukker te worden hier eh, op de ijsbaan. Vier uur lang de Euro Breakdown, de top 40 van Europa. Ga ik via presenteren hier naast de koek en tent en tegenover de oliebollenkraam. En het wordt steeds drukker en drukker op het ijs deze middag. En ze zullen de top 40 op het ijs ook goed mee gaan zingen, denk ik. Want het zijn allemaal bekende nummers. Maar ik ga het niet alleen doen vandaag. Ik ben uh, eh, samen met mijn computer. En natuurlijk Sander Douwdij, die eh, is altijd met trouwe steun en toeverlaat. Hoe gaat het, Sander? Ja, goed. Ja, gaat het goed? Ja, het gaat zeker weten goed. Keurig, ik trots op je. Hey, eh, deze week hebben we 15 stijgers, 13 zittenblijvers, 9 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Nieuwe binnenkomers zijn Major Lazer, O'Gene en Avicii. Imagine Records eh, heeft deze week de lijst niet meer gehaald. Demi Lovato met Cool voor de Zomer. Nou, cool is het wel, maar zomer is het niet meer. Dus die is ook de lijst uit. En Alvaro Soler met El Mismo Sol, die is na 12 weken ook uit de lijst verdwenen. De snelste daler deze week is Kelvin Harris en de Disciples met How Deep Is Your Love met maar liefst 6 plaatsen gedaald. En de snelste stijger is Coldplay, Adventure of a Lifetime, die is 9 eh, plaatsen gestegen. En ik kan eh, enigszins wel begrijpen dat niet iedereen eh, de top 3 nog van eh, vorige week kan herinneren. Maar dat is geen probleem. Ik ga hem voor je draaien. Hier komt hij, de top 3 van vorige week. Nummer 3. Nummer 1. op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week op eh, nummer 3 Justin Bieber met Sorry. Jamie Lawson op nummer 2.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 Met I Don't Like It, I Love It. Hier live op uh, eh, CFM Zandvoort eh, vanaf de ijsbaan. Op het mooie plein hier. Voor alle winkels, naast het kerkplein. we noemen geloof ik zoiets. De nummer 40 eh, hadden we even overgeslagen, maar daar straks eh, meer over. De Euro Breakdown. De 39 zijn we dus eh, mee begonnen. Want thuis kreeg Verdin White muziek al met de paplepel ingegoten. Die is op jonge leeftijd begonnen. Zijn vader speelde saxofoon en thuis... speelde hij ook platen van uh, groot verscheidenheid aan jazz-iconen. Nou, Verdien White leert zichzelf gitaar spelen en struit in Chicago de clubscene af met zijn eh, Vender Telecaster. Ehm, waarmee hij speelt eh, met verschillende plaatselijke bands. Zijn eh, broer, die heeft een mooiste naam. Dat is namelijk, zijn naam is Mogis. maakt hij al uh, vier als bassist in de groep Earth, Wind and Fire. En die wereldwijd bijna 100 miljoen albums verkopen. In Nederland scoort de groep bijna 15 hits. Waarvan Boogie Wonderland in 1979, ja, alweer een hele tijd geleden, het meest succesvolle wordt. Nou, dit jaar werkte White dus eh, samen met Robin Thicke mee aan I Don't Like It, I Love It van Flowrider. En eh, daarmee hebben ze dus een 39e positie deze week in de top 40 bereikt. 25 weken lang staan ze er al in. Vorige week nog op een 40ste eh, plek. En 19e was hun beste score ooit. Hey, wij gaan door met de nummer 38 van deze week. En de nummer 38 is een nieuwe binnenkomer. De eerste nieuwe binnenkomer van deze week en van deze top 40. En die is handen van eh, Major Laser samen met Nyla. En Major Laser is het idee van de Amerikaanse DJ en producer Diplo. Die kennen we volgens mij allemaal wel. En tussen 2008 en 2011 maakte hij ook deel uit van eh, DJ Switch. Nou, het project, uh, dat project heette zo. En Diplo scoorde in 2011 dan zijn eerste hit in ons land met uh, En in 2012 uh, scoorde Major Laser met Get Free zijn eerste hit in de Nederlandse top 40 in 2015 werkt uh, eh, Diplo samen met eh, DJ Snake en Meu. Je kent hem wel met eh, Lean On waarschijnlijk. Dat is zijn derde hit in Nederland. En in april wordt dat ook meteen zijn allereerste top 1 hit. Nummer 1 hit van de top 40. En daarbij ja, staat er ongeveer nu. 28 weken heeft hij op nummer 1 gestaan in de Nederlandse top 40. En daarmee nest op de track zich bij de 10 grootste hits ooit die in de lijst hebben gestaan. eind ehm, 2015 verschijnt dan een remix en die heet eh, Light Up als single van de Amerikaan. Met daarop ook uh, Nyla en Fuse ODG. Hij staat in Nederland eh, nog pas in de tipparade. Maar in Europa is hij al doorgedrongen tot de top 40. En om precies te zijn op een hele mooie nummer 38. Dat is deze dus. Major Laser met Light Up samen met Nyla op nummer 38 hier bij ZFM. Eh, deze week. Major Laser, Light It Up. Nieuw binnengekomen in de eh, Europese top 40. Hier op de ijsbaan in eh, Zandvoort. En als we kijken op het ijs gaat het daar volgens mij hartstikke goed. Ik ben benieuwd, er wordt een eh, klein microfoontje geregeld en dan kan ik ook eh, de ijsbaan eh, gaan horen. Ik ben benieuwd of dat helemaal goed gaat komen. Ik denk het wel. De jongens van de techniek hier van ZFM, joh, dit is zo geweldig. Hey, nummer 38 nieuw binnengekomen deze week. Dus in de Euro Breakdown, Major Laser samen met Nyla met Light It Up. Wij gaan naar de nummer 37 toe. Ook een nieuwe binnenkomer en dat zijn de drie zusjes waarvan één een, nou twee eigenlijk een tweeling is. En dan heb ik het over Lisa, Amy en Shelly Vol. Kennen we beter als uh, want in eh, begin 2007 begonnen ze met het eh, de Junior Songfestival mee te doen. En met hun eigen nummer Adem in, Adem uit. Toen wonnen ze de Nederlandse voorronde. En eindigen ze op het Junior Eurovision Songfestival als 11e. In 2008 en 2011 brengen ze dan twee albums uit. 300% en Sweet 16. Nou, vorig jaar eh, veranderden ze hun naam in uh, eh, O'Gene en doen ze auditie bij de Voice of Holland. En in die tv-talentenjacht eh, zijn het, het is het het eerste trio ooit dat auditie doet. En als je zo kijken naar de huidige Voice of Holland, volgens mij ook nog steeds de enigste. Nou, ze doen auditie met, hun, nummer, met de nummer Emotion. Dat uh, twee keer eerder in de top 40 stond eh, dankzij Samantha Seng op eh, nummer 32. En dat was in 1978. En Destiny Child heeft het in 2001 ook nog een keertje in de top 40 weten te krijgen. Maar dan op nummer, nummer 7. Nou, de dames winnen het programma met Magic. En in 2015 hun eerste top 40 hit. Later dat jaar komt ook Cold en Wings to Fly van de meiden uit. En de kersttrack Power of Christmas, die is op 20 november 2015 uitgekomen. Maar die hebben ze al een keer eerder uitgebracht in 2008 eh, om precies te zijn. En ik heb hem even zitten terugluisteren. Dan hoor je ze echt alleen nog maar zo. Zijn echt van die piepstemmetjes nog eh, van die meiden. En dan merk je wel dat ze echt eh, volwassener zijn geworden. De plaat is geschreven door hun vader. Zoals eigenlijk zoveel platen van deze dames. Hij staat dus deze week op nummer 37 in de Euro Breakdown. Nieuw binnengekomen op 37. OG met The Power of Christmas. En volgens mij kunnen we het allemaal op de ijsbaan ondertussen meezingen. Dus ik wil jullie wel horen. Near or reaching out far. It just doesn't matter where you are. Mm, young or getting real old. Spending your money or putting up gold. Heading for home. or still learning. This is what we're looking for. Nothing's gonna give you more. The power Power of Christmas van O'Gene op 37 nieuw binnengekomen deze week eh, in de Euro Breakdown. En volgens mij kunnen we wel wat eh, kerst eh, gebruiken. Euro Breakdown. Ik weet het wel zeker eigenlijk dat we wat kerst kunnen gebruiken. Als ik zo hier om me heen kijk is alles al mooi in kerstweren. En is iedereen aan het schaatsen lekker rondom de kerstboom die midden op het ijs staat. Ik ben benieuwd hoe het gaat op het ijs. Zullen we een beetje luisteren? Gaat het goed op het ijs? Ik hoor ze alleen maar eh, schreeuwen. Ah, hoort een hoop herrie. Ze zijn allemaal druk bezig eh, met eh, schaatsen natuurlijk. Hey, we gaan door met nummer 36 deze week in de Euro Breakdown. In de top 40 van Europa. En dat is van Omar Samuel Paisley. Paisley kennen we beter als eh, Omi natuurlijk. Die is eh, ontdekt toen eh, door Clifton Dillon, die al eerder successen boekte met de Nou, in 2012 maakt Omi het nummer Cheerleader. En het nummer wordt in 2014 handen genomen door de Duitse DJ en producer Felix Jan. Waarna het op de eerste plaats terechtkomt in onder andere Denemarken en Zweden. Nou, Nederland komt cheerleader in de Felix Jan remix halverwege januari binnen in de Nederlandse top 40. En een week later staat er dan op eh, nummer 1. En Omi is na 12 jaar de opvolger van uh, eh, Jean-Paul. Die de laatste Jamaican was eh, met een nummer 1 hit. En halverwege maart overtreft hij zelfs Shaggy. Die met zowel Angel als met It Wasn't Me 7 weken op nummer 1 stond. Maar Cheerleader houdt het 11 weken vol en groeit uit tot een van de grootste hits van 2015. En als ik me goed herinner heeft hij 32 lang in de Europese top 40 in de top 10 gestaan. En eh, oktober verscheen toen het uh, debuutalbum van de zanger van Omi, Me For You heet hij. En de volgende single is uh, daarvan afkomstig. Die staat deze week op een 36e plaats. Die is deze week blijven zitten. Staat alweer 10 weken lang in de top 40. En dan heb ik het over Hula natuurlijk. Die kennen we allemaal wel. Omi met Hula Hoop op 36 deze week in de top 40 van Europa. De Euro Breakdown hier op CFM. Live vanaf de ijsbaan in het hartje van Zandvoort. Geniet ervan. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine, love. The way you move your hips and lick your lips, the way that body with 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Je hoorde net eh, nummer 36. Omi met de eh, hula hoop. En wij gaan snel door met 35. Eh, Dat is nummer van Avicii. Nieuw binnengekomen deze week in de Euro Breakdown plaat, eh, de single die heet eh, Broken Het is afkomstig eh, van zijn album, zijn laatste album. Ehm, hoe heet die ook alweer? Ga ik je verklappen. Stories, dat was hem. Kennen allemaal wel voor Better Day Waiting for Love. En dit is dus Broken Errors, een nieuwe single van Avicii op zijn laatste album. Op nummer 35 dus deze week.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 35 deze week in de Euro Breakdown. Avicii met Broken Arrows. En we gaan zo direct eens kijken hoe het nou echt daadwerkelijk eh, op die ijsbaan gaat. Ik ben zo benieuwd. Maar daarvoor hebben we Sander. Die gaat zo direct uit het uh, ijs. Nou, straks pas hoor. Dat hoeft nou nog niet. Gaat eh, straks het eh, ijs oplopen. En ik heb er al een microfoontje stiekem hangen. Even kijken. Dat is hem geloof ik hè. Ja, ik hoor wel wat uh, geroezemoes op de achtergrond. Het wordt steeds eh, drukker hier in het centrum eh, van Zandvoort. Kom ook gezellig langs als je eh, thuis zit achter de radio. Of achter de televisie of achter de computer. Het maakt allemaal niet uit. Kom gewoon gezellig naar de ijsbaan toe. Er staat een hele mooie koekensopie stand. En natuurlijk de beste oliebollenkar van Zandvoort en wijde omgeving. Hey, door met nummer 34 van deze week. En die is in handen van Abel Stavaje beter bekend als eh, The Weeknd. Want eh, hij begint in 2010 met het eh, uploaden van tracks zoals veel artiesten tegenwoordig naar YouTube. En dat doet hij al onder zijn naam The Weeknd. Na in 2011 is die hoeveelheid nummers uitgegroeid tot een, aantal, tot een drietal mixtapes. Waar het later zijn debuutalbum Kissland wordt samengesteld. Het album komt in de Verenigde Staten op nummer 2 in de albumlijst. En is de eerste week van de release al goed voor bijna 100.000 stuks. Nou, in oktober Scoorde Avicii met eh, de Days. Ehm, zeg ik het nou goed? De weekend in de 100.000. Ja, waarop de vocalen van... Eh, Oh nee, niet. In 2014 komt de track Devil May Cry. Ik moet wel even de juiste tracks erbij pakken. De Devil May Cry terecht op de soundtrack eh, van de Hunger Games Catching Fire. En met Ariana Grande maakte hij Love Me Harder. Dat eh, eind, eh, dit jaar in de top 40, eind dat jaar in de top 40 belandt. Nou, in 2015 dient zich ook in ons land een solo track van The Weeknd aan. En dat is Earnit. Die is afkomstig eh, van de film en die kent Toet eh, wel weer. 50 Shades of Grey. En die komt eh, in 13 weken lang totaal in de top 40 terecht. En de hoogste plaats is de 15e. eind juni bereikt Can't Feel My Face de top 40. En staat uiteindelijk drie weken lang op nummer 2. Nou, die track was geproduceerd door Max Martin. En afkomstig van zijn tweede studioalbum Behind... A Beauty Behind the Madness. En daarvan de Hills eh, de eerste plaats van de Amerikaanse singlelijst te bereiken. En eind 2015 wordt In The Night de opvolger. Maar ik heb het nu over de nummer 34 deze week in de top 40 van Europa. En dat is uh, The Weeknd met de Hills. En die kennen wat goed is eh, allemaal wel. Daar twijfel ik geen seconde aan.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 Keep on trying to hide it, but your friends two bitches before I saw you. And you gon' have to do it at my tempo. Always try to send me off to rehab. Drugs started feeling like it's decaf. I'm just trying to live life for the moment. And all these motherfuckers. nummer 34 deze week. In een achtste week dat zal alweer eh, in de lijst staan. Vorige week op een eh, hele mooie 31ste plaats. Hoogste positie voor de weekend met de Hills is eh, de nummer 30. Maar deze week dus op 34 in de Euro Breakdown hier op ZFM Zandvoort. Live vanaf de ijsbaan. En we gaan even schakelen met Studio 13.000. En uh, moet iets met Sander zijn geloof ik. Sander, ben je daar? Ja, ik ben er helemaal, man. Oh, gezellig. Hoe is het daar op de ijsbaan, jongen? Ja, het is wel een beetje koud. Ja, is het koud? Dat, je moet eh, andere schoenen aan moeten doen. Ja. Had je wel schoenen eh, aan? Het is een hele gezellige sfeer hier op de ijsbaan. Ja, en eh, hoe gaat het verder op de ijsbaan? Vraag eens even wat aan iemand of wat dan ook. Wat zei je, Mo? Vraag eens aan iemand iets of kijk eens hoe het gaat op die ijsbaan. La ijsbaan, laat horen bij Sander. Kijk, keurig, heel goed. Volgens mij zijn er een hoop kinderen aan het schaatsen, maar het is niet alleen voor kinderen, hè, Sander? Nee, het is niet alleen voor kinderen. Nee, het is ook voor volwassenen dan? Ja, volwassenen mogen natuurlijk ook wel de baan op. Moeten ze wel de schaatsen onder de maat 46 hebben. Oké. Grotere schaatsen hebben we helaas niet. En... Eh, eh Iedereen kan de schaatsbaan op. Nou, dat is mooi. Dat is goed om te weten. En tot, uh, tot het uh, volgend jaar zal die er wel staan. Vraag eens aan de kind hoe vaak ze al zijn geweest. Of uh, vraag eens aan Julia bijvoorbeeld. Ik zie Julia staan. Vraag maar aan Julia wat. Nou Julia, wat gaat? Wat vind je daar nou van? ijsbaan. Nou, het is altijd wel leuk dat hij elk jaar weer staat. En, eh, maar ik voel hem maar aankomen. Dit is nou al het zesde jaar dat de ijsbaan hier is. En eh, ben je alle zesde jaren al geweest? Maar niet de alle zesde jaren. Niet alle zesde jaren. Baan. Nou, en Fleur? Ook. Ook leuk. En Max? Ja, dat is helemaal gek. Helemaal te gek. Nou mooi, je hoort het. Ja, ik hoor het inderdaad. Het de is helemaal vinden het helemaal leuk. Nou, helemaal goed. En dan gaan we ze nog helemaal eh, verder blij maken met eh, mooie muziek vandaag. Tot 6 uur eh, hebben we de top 40. Sander, dankjewel voor dit. We komen straks bij jou terug. Dat gaan we zeker doen. Helemaal super. Wij gaan door met de top 40 van deze week met de nummer 33. Het is een mooie rustige plaat. Een plaat gemaakt door Coldplay. Vorige week eh, nieuw binnengekomen op eh, nummer... ah oh nee, vier weken geleden alweer. Nee, vorige week binnengekomen op nummer 38. Nu dus op 33. Coldplay met Everglow.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 Op nummer 32 eh, in de top 40. Vier weken pas in de lijst. Catch and release. En eh, het is wel grappig hoe eh, deze artiest eh, bekend is geworden in ons kleine kikkerlandje. Hij komt natuurlijk uit Amerika. Maar in 2012 had hij opeens een hit hier in Nederland. En dat was het nummer With You. En die werd toen gebruikt in een scène bij goede tijden, slechte tijden. Ja, echt waar. En toen is het ineens een hit geworden hier in Nederland. En dit is Catch and Release van zijn eh, tweede album eh, alweer. Hey, we gaan door met een eh, Nederlandse artiest op nummer 31. En dat is Eva Simons. Want de muziek zit gewoon echt al helemaal in haar bloed. Want haar moeder, Ingrid Simons, scoort begin jaren 90 drie top 40 hits. Waarvan Blues House de meest succesvolle was. Al in 1999 eh, doet eh, Eva van zich spreken in het eh, groepje Rebel Rebel. Maar tot een echt succes leidt dat helaas niet. Na een huisstudie aan het Amsterdamse Conservatorium maakt Eva Simons deel uit van de band Ravish... Het groepje ontstaat bij het tv-programma Popstar The Rivals, waarin de groep van eh, vijf dames en ook met eh, Sharon Dawson vorm kreeg. Raffi scoorde in het bestaan van eh, twee jaar één nummer één hit, Plaything, en dat was in 2005. En twee hitjes, Thursday's Child en Let Go, die beide niet verder kwamen dan de nummer 38 in de Nederlandse top 40. Maar wij hebben een hele mooie plaat, daar, uh, nieuwe single uh, klaarstaan voor je. Die ze samen met Sydney Simpson heeft gemaakt. En die staat op een eh, hele mooie eerste, uh, nou niet eerste plaats, 31ste plaats. En dat allemaal natuurlijk uh, hier in de... The Euro Breakdown. No matter where you are, light us up. We gon' start a riot tonight, tonight, tonight. Put your hands up to the sky, flames on. Eh, nieuw binnengekomen op nummer 39. Deze week op de 31e plaats. Eva Simon samen met Sidney Sampson met Bloodfire. Hier live vanaf eh, de ijsbaan hier in het eh, mooie Zandvoort. En hebben we de eerste kwart van de lijst alweer gehad. En zit het eerste uur er bijna op. En ben je nou benieuwd welke platen we allemaal al gehad hebben en welke niet? Normaal gesproken vraag ik daar Sander. Maar Sander, sorry. Ik heb het uit handen genomen. Maar dat gaat straks helemaal goed komen met jou, week zeker. Hier een kleine resume van 40 eh, eh, tot eh, wat we net hebben gehad.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 Ja, ben je nog een beetje op het ijswezen kijken? Ja, ik kijk natuurlijk hier vanaf de mooie stamtafel het ijs op. En? En je ziet de kinderen gewoon heel veel plezier en lol hebben op het ijs. Nou, oké, dat is het belangrijkste, hè? Ja. Nou, kijk, helemaal goed. Op de ijsbaan gaat het prima in orde. Iedereen keurig netjes met de ijzers onder de voeten. En handschoentjes eh, aan de handen. En zelfs sommigen met eh, helmen, mutsen, sjalen en eh, ga zo maar door. Allemaal gezellig rondom de kerstboom. En in het curlinggebied, zullen we maar zeggen. Dat kleine inammetje hier. Hey, ehm, Ja, we gaan door met de lijst, denk ik zomaar. Het laatste nummer van dit eerste uur, dat is nummer 30. En dat nummer 30 is in handen van een dame die ja, eigenlijk wel een goede vriend van de show is. De Amerikaanse zangeres Ariana Grande Botera, zoals ze heet. Ze is begonnen met, eh, de, eh, als actrice bij Disney met de musical 13 en eh, de serie Victorious onder andere. En daarna plaatsen ze op YouTube verschillende covers, waaronder die van The Only Girl in the World van Rihanna en Hurt van Christina Aguilera. En daarna is ze heel erg bekend geworden. In 2013 kwam haar echte doorbraak hier in Nederland. In de top 40 kwam ze op een 28e plaats terecht met het nummer The Way. En de opvolger daarvan, Baby I, blijft toen eh, steken in de tipparade. Dat was een voorloper van haar debuutalbum Yours Truly dat eind augustus verschijnt. Nou, Problem en Break Free zijn hits afkomstig eh, van haar tweede album. My Everything heet die. En ondertussen maakt ze samen met Jessie J, Nicki Minaj de track Bang Bang. En in december verschijnt er eh, net als in 2013 een kerstnummer van de zangeres. Santa Tell Me. Je kon hem horen in het vorige uur bij de collega's die toen de uitzending hadden. Nou, de, deze plaat eh, die we zo direct eh, gaan draaien is eh, in november uitgekomen. De opvolger van Love Me Harder samen met The Weeknd en hij heet Focus. De nummer, uh, 1, de nummer 30 van deze week staat dus in handen van Ariana Grande. Met de prachtige single Focus. Zo direct het nieuws, het weer, het verkeer, de reclames. En dan zijn we na het nieuws terug bij jou met het tweede kwart.